Hij wilde geen namen noemen. Volgens Rutte is dat niet de manier om de crisis te boven te komen. In een straatspan naast het Witte Huis is een toeristenkraampje in brand gevlogen na een luide knal. In het Witte Huis werden direct allerlei veiligheidsmaatregelen genomen, zoals gebruikelijk is in zulke situaties. President Obama en zijn gezin wilden op het moment van het incident net vertrekken met de presidentiële helikopter. De familie werd snel per auto weggereden. De komende maanden zullen 500.000 tot een miljoen vluchtelingen de oversteek willen maken van Libië naar Italië. De stroom vluchtelingen komt tot een hoogtepunt, zegt de nieuwe directeur van het Europese grensagentschap Frontex. Hij waarschuwt ook voor de betrokkenheid van terreurgroep Islamitische Staat bij de vluchtelingenstroom. Afgelopen jaar werden tussen Italië en Libië 166.000 immigranten van bootjes gehaald. De brandweer in Tilburg is nog de hele avond bezig met het leegpompen van een treinwagon met daarin een giftige stof. Rond twee uur vannacht kunnen er weer treinen gaan rijden, verwacht de NS. Het treinverkeer bij de stad ligt sinds gisteren stil na een botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein. In Drenthe is een wolf gespot, zegt de stichting Wolven in Nederland. Vanochtend werd het dier gefotografeerd ter hoogte van Noordsleen. Volgens een wolvendeskundige is het dezelfde wolf als die de laatste dagen al bij de grens met Duitsland werd gezien. De deskundige zegt zeker te weten dat de foto's die hij onder ogen heeft gekregen echt zijn. Het weer vanavond en vannacht is het helder en de temperatuur daalt tot een graad of drie. Morgen veel zon en met 11 tot 16 graden wordt het nog iets warmer dan vandaag.